Eh, hij komt hier natuurlijk met een wens voor meer wapens... maar ook als erkenning dat Nederland heel veel heeft geleverd. Ten tweede Den Haag, heel symbolisch, stad van recht en vrede. Eh, hij zal ongetwijfeld hameren op het belang van gerechtigheid. Ook zal de president het willen hebben, waarschijnlijk met premier Rutte... over toelating van Oekraïne aan de NAVO. Het bezoek aan Nederland is een van zijn weinig buitenlandse reizen sinds het uitbreken van de oorlog. Bij het aanmeldcentrum Inter Apel mag het aantal asielzoekers niet meer boven het maximum van 2000 uitkomen. Hebben de gemeente, het COA en het kabinet afgesproken. Afgelopen zomer kwamen vaak meer mensen dan het centrum aan kan, waardoor sommige mensen buiten moesten slapen. Deze afspraak en nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. Honderden boze fans van Paris Saint-Germain hebben zich verzameld bij het stadion van hun club... omdat ze woest zijn op Messi. Die is geschorst omdat hij begin deze week in Saoedi-Arabië was... in plaats van Parijs, op de training. En dat gedrag pikken de supporters niet. Hio de puta zingen ze, klootzak in het Spaans, de moedertaal van Messi. En na een uitzending van Kopen zonder kijken op Videoland en RTL 4... is er flink veel meer interesse voor het pleegouderschap. In de aflevering worden Utrechtse pleegouders Paul en Kim gevolgd... in hun zoektocht naar een groter huis... En makelaar Alex, zelf ook pleegvader, deed aan het eind van de uitzending een oproep. Er wachten nog steeds 900 kindertjes op een warme, fijne plek ja. bewonder ik het heel erg wat jullie doen al zo jong. niet met één kindje, niet met twee kindjes, maar met drie kindjes. Ja, Pleegzorg Nederland kreeg hierna 300 aanvragen voor informatie. Vijf keer zoveel als normaal. Het weer dan nog, het koelt vannacht flink af naar 3 graden. Morgen vrij veel zon, wel wat hoge bewolking. En dan misschien wel de eerste officiële warme dag van het jaar met 23 graden.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 Ik ken mijn waarde, ik ken mijn waarde Ik hou me cool, ik weet die mensen kijken naar me Shout-out naar mijn dame, shout naar de vader Is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan weer swiftly, zo van dag tot dan Twintig jaar in deze honor dan mijn achterbank In een veder laat je weten dat het anders kan Ik dans en ik lach nog een rondje, ik laat.